7 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft groen licht gegeven... voor een onderzoek naar machtsmisbruik door president Bolsonaro. Hij wordt door de onlangs afgetreden minister van Justitie Moro... ervan beschuldigd dat hij politieonderzoeken naar zijn zoons wilde beïnvloeden. Moro stapte onlangs op omdat de chef van de federale politie werd ontslagen. Bolsonaro zou van hem geen inzage hebben gekregen in lopende onderzoeken. De federale politie krijgt nu 60 dagen de tijd om de beschuldigingen te onderzoeken. Het Braziliaanse OM moet daarna bepalen of de president wordt aangeklaagd. Argentinië verbiedt tot 1 september alle binnen- en buitenlandse commerciële vluchten. Daarmee stelt het land een van de meest verregaande reisbeperkingen ter, wereld in. Er zijn meer landen waar het vliegverkeer is verboden, maar nergens zo lang als in Argentinië. Argentijnse luchtvaartmaatschappijen protesteren tegen de coronamaatregel. Ze zijn bang dat er duizenden banen verloren gaan. Webshops hebben de afgelopen weken tot zo'n 70% meer omzet gedraaid dan een jaar geleden, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker GFK. In de week van Pasen was de gezamenlijke omzet tientallen miljoenen euro's hoger dan vorig jaar. De internetwinkels profiteren ervan dat mensen thuis blijven en daarom online veel doe-het-zelf, tuin- en entertainmentproducten kopen. Ook, moeten er, ook worden er veel meer kantoorspullen gekocht omdat mensen thuis moeten werken. In de buurt van Parijs is een man bij een verkeerscontrole gisteren ingereden op twee motoragenten van wie er één zwaar gewond raakte. De dader zei dat hij handelde uit naam van IS. Mogelijk zijn er meer daders. Vlak voor de aanslag ging er bij de verkeerscontrole iemand vandoor in een auto. Het weer nog. In het noorden begint de dag nog met een beetje zon.